Lot met het NOS Journaal. De politie heeft meer bij een actie tegen rondtrekkende bendes uit Oost-Europa. Bij de actie, die ieder half jaar wordt gehouden, controleert de politie gerichte auto's die als verdacht staan gesignaleerd, of waarvan de eigenaar nog een boete heeft openstaan of een celstraf moet uitzitten. De rondtrekkende bendes uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië maken zich schuldig aan onder meer inbraak, zakkenrollen en winkeldiefstal. De brandweer in Californië heeft voor het eerst een paar kleine successen geboekt in de strijd tegen de verwoestende natuurbranden. Zo zijn de branden op verschillende plaatsen ingedamd. Sinds maandag wordt Californië geteisterd door hevige bosbranden. Er zijn al zeker 36 doden gevallen en 5700 huizen verwoest. 90.000 mensen zijn het gebied ten noorden van San Francisco ontvlucht. 9000 brandweerlieden bestrijden het vuur. Er zijn steeds meer ouderen die werken. Het percentage 55 tot 75-jarigen met een betaalde baan is volgens het CBS sinds 2004 gestegen van ruim 27 naar bijna 40 procent. Dat betekent dat er in Nederland nu ruim anderhalf miljoen oudere werknemers zijn. Het komt met name door de vergrijzing van de bevolking, de verhoging van de pensioenleeftijd en de afbouw van regelingen voor vervroegd pensioen. Vooral in bibliotheken, musea en het openbaar vervoer werken veel ouderen. Op overheidsgebouwen in het hele land hangt de vlag vandaag half stok vanwege de uitvaart van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan die vorige week overleed. Hij wordt vanmiddag in besloten kring begraven. Voor de begrafenis is er in het concertgebouw een herdenkingsdienst voor genodigden. Gisteren hebben daar duizenden mensen de laatste eer bewezen aan van der Laan. Voor het begin van de dienst om 1 uur zet het openbaar vervoer in Amsterdam alle voertuigen 1 minuut stil. Het weer dan nog, vandaag vooral in het zuiden veel zon en verder een matige tot krachtige zuidenwind. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen meer zon en een graad of 24. Maandag kan het plaatselijk 25 graden worden. Dit was ZFM, verkeersupdate.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 I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no right. it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you make me love you. Quest'inverno finirà.